wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Turkije en Nederland gaan komende maand de banden weer aanhalen. Ambassadeurs worden uitgewisseld en minister Kaag zal Ankara bezoeken... schrijft de Turkse regeringsgezinde krant Deli Sabah. De krant haalt Turkse bronnen aan die zeggen dat de komende week een begin wordt gemaakt... met het herstel van de diplomatieke relatie. Die bekoelde begin dit jaar toen de Turkse ministers werd verboden om in Nederland op bijeenkomsten te spreken. Ook president Erdogan liet doorschemeren dat hij de relatie wil herstellen. Erdogan is vooral tevreden met het verzet van Nederland, Duitsland en België... tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De politie en de marechaussee hebben in de stilgezette trein in Oldenzaal... niets verdachts aangetroffen. Volgens de politie was er in de internationale trein naar Berlijn... een mogelijk gevaarlijke situatie... Berichten over een dreigbrief en explosieven in de trein heeft de politie niet bevestigd. 85 reizigers moesten uit voorzorg naar buiten. Inmiddels is alles weer veilig, zegt de politie in Oldenzaal. Een man uit Groningen die zijn dochter van elf verkrachten en zwanger maakte... komt niet voorwaardelijk vrij. Hij heeft twee derde van zijn celstraf uitgezeten... maar de rechtbank vindt het gevaar op herhaling te groot. Zijn dochter beviel in 2011 onverwacht tijdens een schoolreisje. Ze bleek jarenlang misbruikt te zijn door haar vader. De man was al eens veroordeeld voor misbruik van een van zijn andere kinderen... Bij zijn laatste veroordeling tot tien jaar cel wilde hij niet meewerken aan de behandeling van zijn stoornis. De rechtbank is het met het OM eens dat de veroordeelde behandeld moet worden. Tom Dumoulin start komend jaar in de Giro d'Italia, de ronde die hij dit jaar als eerste Nederlander won. Zijn wielerploeg Sunweb zegt dat na de ronde van Italië wordt bekeken of Dumoulin ook nog de Tour de France rijdt. Het weer in het noorden nog een enkele bui met kans op hagel of natte sneeuw. In de rest van het land zo goed als droog. Morgen bewolkt en dan valt er regen die overgaat in sneeuw of natte sneeuw.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 have a good, have a good time. such London. Queensland. Yeah. the song.